Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een grote brand het centrum van Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Vond brak er brand uit in een leegstaand gebouw. Het pand was al snel niet meer te redden. De brandweer besloot het gebouw af te breken om bij het vuur te kunnen. Het pand werd vaak gebruikt door daklozen. Brandweermensen hebben binnen niemand aangetroffen. Het nablussen duurt nog enkele uren. In Kenia zijn nu meer dan 200 lichamen gevonden in de zoektocht naar omgekomen leden van een secte. De meeste zijn overleden door uithongering. Honderden mensen zijn als vermist opgegeven. De eerste lichamen werden eind april gevonden in massagraven. De leider van de secte is aangehouden. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Zweden. Zangeres Loreen kreeg veruit de meeste punten van de zwakjuries voor het nummer Tattoo. Finland werd tweede. Zij kregen de meeste publiekstemmen, maar dat waren er niet genoeg om boven het totaal aantal punten van Zweden uit te komen. Het is de zevende keer dat Zweden het Songfestival wint. In 2012 was het ook Lorraine die won voor Zweden, toen met het nummer Euphoria. De zangeres is de eerste vrouw in de geschiedenis van de muziekwedstrijd die twee keer wint. De Nederlandse inzending Dion Cooper en Mia Nicolai stranden afgelopen dinsdag in de eerste halve finale. En tijdens de finale van het Songfestival is de Oekraïense stad Ternopil geraakt door Russische raketten. Dat meldt de BBC. De stad is de thuisbasis van muziekgroep Dzwortje, de Oekraïense inzending dit jaar. De burgemeester van de stad zegt dat er enkele pakhuizen zijn beschadigd. Het Songfestival werd vorig jaar gewonnen door Oekraïne, maar het land mocht het niet organiseren vanwege de oorlog. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarom de organisatie op zich genomen.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 ZFM. 眷恋。 I've ever known Don't know where it goes But it's only me and I zijn hoe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 alles kan en dat het is veranderd. Leg me pijn in. Something special, something special in this life. they want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 really cared if I wasn't. We